7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Griekse regering neemt maatregelen om de situatie in migrantenkampen aan te pakken. Verspreid over vijf eilanden zitten er nu zo'n 25.000 migranten in kampen... waar de omstandigheden zo langzamerhand onhoudbaar worden. De regering heeft daarom besloten om kwetsbare mensen als zwangere vrouwen... en alleenreizende minderjarigen zo snel mogelijk naar het vasteland van Griekenland te brengen. Verder wil de regering de zeegrenzen beter bewaken en asielzoekers die worden afgewezen zo snel mogelijk terugsturen. Bij een steekincident op een metrostation in de Franse stad Villeurbanne is zeker één dode gevallen. Negen mensen raakten gewond, van wie volgens Franse media drie ernstig. Meer dan dertig hulpverleners zijn bezig de slachtoffers te helpen. Het station in de voorstad van Lyon is afgezet en de bus- en metrolijnen zijn stilgelegd. Ook zijn er militairen ter plaatse. De politie heeft één verdachte aangehouden. De regering van Indonesië stuurt 2500 militairen naar de provincies Papua en West-Papua. Eerder stuurde Jakarta al 1500 militairen naar het gebied. Het is sinds 17 augustus al onrustig in Papua. Wat begon als protest tegen racisme groeide uit tot een nieuw streven naar onafhankelijkheid. Bij demonstraties waar duizenden mensen op afkomen... zijn onder meer overheidsgebouwen in brand gestoken. Door hard ingrijpen van het Indonesische leger zijn zeker zes doden gevallen. De Formule 2-race op het Belgische circuit Spa-Francorchamps is voortijdig gestaakt na een heftige crash. Op beelden is te zien dat de racewagen van de Fransman Hubert in de tweede ronde in een slip raakt en door een andere auto op volle snelheid wordt geramd. De auto van Hubert brak doormidden. Hoe het met de coureurs gaat is nog niet bekend. Er waren veel ambulances op het circuit en de plek van het ongeluk is afgeschermd.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 Oh.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 all around the world. heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef Dit is het ritme van Zandvoort.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 哈。 is ZFM antwoord. cintura chiquita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 just wanna stay you up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 listen 说，我。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 todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, eh, de Punta Cana a Venezuela, eh, baby te llevo a donde quieras hermosura de pies a Así Que date la vuelta, mami. tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you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

It's in the way